Veel dichtbevolkte kustgebieden zijn nog niet bereikt door de hulpverleners. Rode Kruis heeft rekeningnummer 6868 opengesteld voor hulpverlening. President Trump heeft de rel rond rechter Kavanaugh aangegrepen om republikeinen op te roepen om in november te gaan stemmen. Hij sprak van een meedogenloze en schandelijke tactiek van de democraten. Kavanaugh ligt onder vuur na beschuldigingen door drie vrouwen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De zaak kwam aan het rollen nadat een van de vrouwen hierover de democratische senator Feinstein had geschreven. Die brief lekte uit, Feinstein ontkent dat zij die brief heeft gelekt... maar Trump houdt haar toch verantwoordelijk. Elon Musk en zijn autobedrijf Tesla hebben een schikking getroffen... met de Amerikaanse beurswaakhond. Musk treedt tijdelijk terug als voorzitter van de Raad van Bestuur... voor een periode van drie jaar. En er wordt een boete betaald van 40 miljoen dollar. Musk houdt wel de dagelijkse leiding. De toezichthouder had hem aangeklaagd vanwege een tweet... die leidde tot onrust op de beurs. De studenten die vrijdag werden aangehouden bij de ontruiming van het PC Hoofdhuis in Amsterdam zijn weer vrij. De groep bezette het gebouw uit protest tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs en het diversiteitsbeleid van de UvA dat volgens hen tekortschiet.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 He climbed behind the wheel and it cost him his life. He thought he knew better and the odds he could beat. He said, I'll make it alright. Don't you worry for me. See, it can't Charlie Major is verheugd over de release van de 25e jubileumeditie van zijn nummer 1 hitsingle It Cannot Happen To Me. De remake van het nummer bevatte met Canadese sterren bezaaide line-up, waaronder Dean Brody, Terry Clark, Johnny Reed, Gord Bamford en nog vele anderen. Na Charlie Major blijven we in Canada van Terry Clark is het nieuwe album Raising the Bar verschenen. En daarop vinden we As Long There's a Bar terug. Zoals je wellicht weet maakt Brian Good deel uit van de Good Brothers. Nu horen we hem solo met Stillwater Girl. If a table's all you've got I'll take it with the devil shot and keep my eye out for an open spot neath that old Milwaukee sign. Cause when you've just had one of those days that got off to a real bad start, it's gonna end up okay as long as there's a bar. As long as there's a two for one, a jukebox and a drinking song.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 Het is mijn favoriete track van dit album en Carothers CD is door mij gekozen tot album van de maand. Johnny's in the jailhouse, sleeping in all. There's folks saying that his old is lost. Man, you should have seen him all the faces turned red. Yeah, it's morning when the preacher stood up and said, The only thing different in sinners and saints, one is forgiven and the other one ain't. few years ago with a married man down in Tupelo. Oh, the way folks talk in this little old town. Oh, there ain't no way she's ever gonna live it down. The only thing different in sinners and saints, one is forgiven and the other one ain't. We're just flesh and blood. One foot on the high road, one in the mud. There's a mighty fine line between right and wrong. Don't point your finger no matter which side you're on. The only thing different in sinners and saints, one is forgiven and the other one only thing different in sinners and saints. One is forgiven in the other one ain't. One is forgiven in the other one Van Mandy Barnett is onlangs het album Strange Conversations uitgebracht. A Cowboy's Work is Done vertolkt ze samen met John Hyatt. Honky Tonk is door verschillende artiesten gecoverd.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 When my money's all gone, I'm on the telephone singing, Hey, hey, mama, can your daddy friends are gone. I'm on the telephone, singing, Hey, hey, mama, can your daddy come home? jukebox moaning those honky tonk sounds. Well, I can't wait to leave my money down. i I'm a honky tonk man, and I can't seem to stop. Love will give the girls the world to the music of an old jukebox. When my money's all gone, I'm on the telephone. singing, hey, hey, mama, can your daddy come home? De titelsong van het album Thanks a Lot Loretta. Je kunt horen dat Ricky Cook een traditionalist is waar we, wat mij betreft, veel vaker van gaan horen. making my life hell. And all them woman done wrong songs that you sang so well. My woman's got all your records, knows every line you wrote. Thanks a lot, Loretta. You taught her everything she knows. You stopped my honky tonkin' and all my running round. The boys I used to drink with Say the whiskey sales are down. Now I can't come home and drink since you tightened up your chain. I thanks a lot, Loretta. You're the one to blame. Thanks a lot, Loretta. You deserve a great big hand. She got what she wanted, a rehabilitated man. Now everybody knows song. Not the king of doing wrong, right down on his throne. Poor oh, coal miner's daughter, you're as sexy as I've seen. But that don't make it right, Loretta, for making it hard on me. Now I'm staying home every night thinks I should. Thanks a lot, Loretta, you've done me in for good. Thanks a lot, Loretta, you deserve a great big hand. She got what she wanted, a rehabilitated man. Now everybody knows that the queen of a country song, not the king of doing wrong, right down on his throne.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 Het verscheen in mei 1993 als de eerste single van haar album Little Love Letters. Met Every Little Thing wist Carleen een derde plaats te bereiken in de country charts. De original van deze week. favorite song they play's got me thinking about you. See a fella walking down the street looks at in oktober verschijnt het nieuwe album van Americana en country pionier J.P. Harris. Sometimes Dogs Bark at Nothing is de opvolger van het vier jaar geleden op de markt gebrachte Home is Where the Hurt Is. J.P.'s Florida Blues No. 1 is een van de songs en op single uitgebracht. scratching my fleas, trying to get the rabbit out. Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Eind 2015 raakt Eve McKing, geïnspireerd door de Amerikaanse country pop van Carrie Underwood en Miranda Lambert. Ook oude klassiekers werden door Yvonne Mocking beluisterd en ze raakt besmet met het countryvirus. De eenvoudige, vaak uit het leven gegrepen songteksten bevallen haar. Een nieuw tijdperk vraagt om een nieuwe naam. En voilà, daar is Yves McKing. Dankzij Strange Fascination laat ze horen van wanten te weten. Your darker shade of black. It's a Afkomstig van Learn to Fly van Dave Vermeulen is de song Midnight Train to Nowhere. Hij was enkele jaren terug deelnemer aan The Voice. Tot slot van dit blokje kun je luisteren naar Clementine Volker met One More Last Night. I took a midnight train to nowhere And I got a reason for that All this ground I need to cover me accept. Took a midnight train to nowhere, no destination. tequila. But that don't stop me, I've got to see ya. Like cigarette smoke, wanna drag you in and hold you deep we sacrificed just to have was het blokje Country uit eigen land. De Koreese singer-songwriter Clementine Volker, die je zojuist hoorde... kwam eerder dit jaar in contact met de Amerikaanse troubadour Wyatt Easterling in Kansas. Ze werd voorgesteld aan Wyatt om twee uur s'nachts in de lobby. Dit bleek het begin van een vruchtbare samenwerking. Momenteel is Wyatt in ons land en Don't Cry For Me is een van zijn songs. Don't cry for me Leaving's the way it should be. I'm really gone this time. I'm done living lonely. I'll drop you a line when I settle down. Now we've been lovers and friends. I'm bound to see you again, so don't cry for me. What makes us stay? us go? What keeps us hiding our pain in the shadows? I long for the sound of a deep forest green and a mountain so high I could step off and fly above my sorrows. So don't cry for me leaving's the way it should be. I'm really gone this time. I'm done living lonely. I'll drop you a line when I settle down. We've been lovers and friends. I'm bound to see you again, so don't cry. so high I could step off and fly above my sorrows. So don't cry for me, leaving's the way it should be. I'm really gone. you again, so don't cry for me. In 2018 werd James Carruthers genomineerd voor een Ameripolitan Award in de categorie Outlaw Mail. Zijn hit Back to Hank heeft meer dan 4 miljoen views op Facebook ontvangen en zijn Spotify en Apple Music artiestenprofielen zijn meer dan een miljoen keer gecombineerd gestreamd. Qua intonatie doet James denken aan George Jones. En wat dat betreft is het niet vreemd dat hij een George Jones tribute album heeft gemaakt. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Well, I feel tears welling up, deep inside like my heart's of big fruit. And the stab I may never shake. You might say that I was taking it hard when you wrote me off with a call. But don't you wager I'll hide in sorrow. I may lay right down and ball. Well, the race is on and here comes pride in the backstretch. Heartaches are going to the inside. My tears are holding back. They're trying not to fall. is on and it looks like heartaches and the winner loses all. I've in love, never once suspected what the final results would be. How I lived in fear of waking up each morning, thinking that you're gone from me. Well, there's aching and pain in my heart, for today was a walk I hated to face. Somebody new came up the winner, I came out in a 14th place. Now the race is on, and here comes pride in the back. Heartaches are going to the inside. My tears are holding back. They're trying not to fall. My heart's out of the running. True love scratched for another sea. The race is on and it looks like a heartache. And the winner loses all. Met de Races On verlaten we de States en gaan naar Engeland. Want daar staat het Pat Win combo klaar. Met de 2 Minute Rock and Roll Song. Het worden een paar smaakvolle minuten. This is a two-minute rock roll song to get you up on. This is a two-minute rock and roll song to get you all out the floor. Well, Jenny, Jenny, Jenny, well, she is the punk who won't give you more, more. You might get tired on a midnight shift, but that dress fits real tight. This is a two-minute rock and roll song. Vorige maand scoorde Martha Fields met de cd Dancing Shadows het album van de maand. Er is nog één song van het album die ik niet wil onthouden en dat is Farewell The Blues. Come Home Soon is een song van Smith en Wesley. Nog even geduld zeg ik dan, want ik ga nog een uurtje door. Zometeen nog een uur country. Well, seven days of missing you. Now I'm feeling weak. Since the morning that you left, I ain't had a bite to eat.